Patrick met het NOS-journaal. Rohingya-dorp National op basis van nieuwe satellietfoto's en video's die zijn gemaakt. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, zei eerder deze week in het parlement... dat de militaire acties tegen de Rohingya voorbij waren. Dit vernietigende bewijs weerspreekt Suu Kyi's beweringen, zegt een woordvoerder van Amnesty. Suu Kyi zei ook dat de Rohingya rustig terug kunnen als ze willen. Het grootste deel van de SP-afdelingen die nog geen toestemming hebben om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen mag waarschijnlijk toch meedoen. Dat zei partijleider Roemer in Met het Oog op Morgen. In Hoorn en Rijswijk mag de SP van het landelijke partijbestuur niet meedoen. Ze hebben zich niet genoeg laten zien in de wijken. Nog eens 15 SP-afdelingen moeten binnen twee weken laten zien dat ze actief zijn. Rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben hackers de computersystemen van 21 staten proberen binnen te dringen. Maar in de meeste gevallen is het de hackers niet gelukt, zegt het ministerie. Niet eerder werd het exacte aantal staten bekendgemaakt. De autoriteiten zeggen niet wie er achter de cyberaanvallen zaten. Maar persbureau AP heeft gehoord dat er een link met Rusland is. De politie heeft begin van de nacht zo'n 20 Coahed-supporters opgepakt op het station van Zwolle. Ze zouden hun trein hebben vernield. De supporters waren op weg naar huis na een uitwedstrijd in Emmen. Ze werden in Zwolle opgewacht door fans van rival PEC Zwolle. De politie kon een confrontatie voorkomen. In het westen van Puerto Rico is een dam niet meer in staat het water van een meer tegen te houden na de orkaan Maria. Mensen zijn in allerijl met bussen geëvacueerd. De regering noemt de situatie extreem gevaarlijk. De orkaan Maria eiste woensdag op het eiland zeker 13 levens. Het weer. Eerst nog kans op mist. Vanmiddag geregeld zon bij een graad of 18.